Radio 501. and Drums en Rock'n'Roll. Patrick van der Brom. Dave 5 501. Ja, het is weer woensdagavond. Wow. En we gaan eh, vrolijk door met <laughs> plasje. Zoals je eh, gemerkt hebt, zit ik eh, achter de knop. Ja, <laughs> ja dat, dat, zit zo. Ik sta een beetje op standby, want ik kan eigenlijk ieder moment worden weggeroepen omdat mijn vrouw op het punt van me vallen staat. Dus uh, <laughs> moet ik Dave een beetje wat, wat trucjes leren. Die, die is een beetje in, die, die is aan de studie, ja. zoals we het maar kunnen zeggen. Uh, Dex and Drums en Rock'n'Roll. We hebben vanavond eh, eh, live muziek. De studio zit al vol met Square Attic. Ik ben reuze benieuwd. ja, een beetje luistermuziek is het. luistermuziek. Luistermuziek. ik hoop dat ze het daar mee eens zijn. Ja. Maar dat gaan we, dat gaan we straks eens eventjes horen. wat geen luistermuziek is, dat is uh, ASAP Rocky. En die doet het nu samen met Skrillex, Dave. Oeh. Oeh, ja, dat is, dat is wat. Wild, Spannend. Wild for the Night. Uh. Wake up feeling blessed up, uh, pistol on that dresser. Uh, Ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Yeah. Riding in that tester, roasted nigga ketchup. Uh. Sipping on that syrup till I messed up like yes sir. So now I'm getting changed, people looking at me strange. Uh. Like niggas switching uh. lanes, never change to the same. We uh. fuck bitches, get paper. Yeah. You fuck niggas on papers. We walk around with lasers, you probably own some tasers. Lame niggas disgrace us. They girlfriends one day us. Got different hoes, I'm pimping hoes. You can tell by my pay stub. My niggas getting right, smoking weed with dirty sprite. I'm going wild for the night, fuck uh. being polite. I'm going. Been a while out for the weekend. Me myself and I, my three friends. Nigga feel like it and leafed in. ASAP niggas finna sneak in. Finger to the critics. Me and my niggas drill it. You know we finna kill it. ASAP. We the trillest. You don't really want that Glock, boy. You don't really wanna feel them shots, boy. You a B-boy, I'm a black boy, I'm a D-boy, I'm a hot boy. Six shots got me feeling like pop, boy. Party all night, shit don't stop, boy. Drunk as fuck and I'm ready to fight. Ballin' for the night, fuck being polite, boy. Wild for the night, fuck being polite. I'm going. for the night. Fuck being polite, I'm going. for the night. Fuck being polite, I'm going. Wild for the night. Fuck being polite, I'm going. It's the weekend and I'm creeping with my niggas. Uh, Drunk and disrespectful, calling women bitches. Uh, I don't mean no harm, but won't you and your friends is. Yeah. Meet us in the cut and we'll give you the business. Uh-huh. Got my witness that I only wanna kick it. And your girl just said they with it, so we rolling in them binges. Won't you pull it up and stop the babysitting? She got drunk as fuck and swallowed all my kids. Back to the mat, tats on the back, ass so fat, hit that run it back, when it clap, run it back, she clap, in the back, she flat, on the back, then it's back to the track. Fuck your pack, ASAP, where it's at. Fuck nigga act, get clap, lay flat. Fuck your dream, leave a fuck nigga dream. When you sleep and you won't come back, running that. Benjamin three stack, it's a fact. She lives in my lap, on my out out cat. Daddy facts, bitches on my sack, and you know I'm smoking, bitches rolling. Reefer got me open, well until the morning with my homies. Tell them where we going. Wild for the night, fuck being polite. I'm going. sick. single van uh, Cirque Valentin. En die, eh, van de week zat die zomaar helemaal in mijn hoofd. Dus ik dacht, nou, dat is toch een goed teken. Dat ja, een single in je hoofd blijft hangen. En dan had ik hem al een paar dagen niet gehoord. En de hele dag dat lopen neurien. Dus dat, dan is het een goed liedje, denk ik. Ja. Nou ja, als jij het al loopt te neurien, dan moet dat, wel helemaal goed komen. Dat, zegt wel wat, hè? Ja. En, en ik, ik gun het ze ook echt vanuit. Uh, je, hoort op, de, op de achtergrond wat, wat is wat gesoundcheck van Square Attic. ze zijn er volgens mij nog niet helemaal klaar voor. Dus eh, gaan we gewoon eventjes door met eh, wat muziek. Eh, Sjaak, dat is een, rapper uit Amsterdam. Ja die in tegenstelling tot zijn naam doet vermoeden geen Nederlander is. Nee, ja. althans, <laughs> eh, hij is vast wel Nederlander, maar hij, hij komt niet uit uh, hij, eh, hij Berghout. nee, hij is niet van Nederlandse eh, origine, zeg maar, van lang, lang terug of wat dan ook. Nee, het is voor mij een, Marokkaanse jongen. Ja, ja. en die heeft een, een EP'tje uit en hij staat afgebeeld als He-Man. Dat, dat, dat, op zich, dat vond ik al cool, weet je wel. Dat scoort je bij mij echt al punten. Met, met die, op die leeuw, met die, met die bel in zijn handen zit hij zo eh, op, die, op die EP en dacht van dat moet ik eventjes gaan luisteren. Het is, eh, het is eh, hip-hop met een beetje ja, dubstep invloeden toch ook wel. Okay. En ja, onder Topnos uitgebracht, dus dat, dat staat dan in de hip-hop wereld weer garant voor kwaliteit. En het nummer heet Hasselhoff. En dan moet ik hem wel instarten ja, natuurlijk. Hè? met je bang, de bang, de bang, de bang, de bang, douche. Kom niet met je skatte, katte, katte, katte, katte, douche. Kom niet met je bang, de bang, de bang, bang, de bang, de bang, douche. Kom niet met je skatte, katte, katte. Strijden systeem. Hey, Mr. Dickhead, what? Dave, jouw, eh, jouw merk eh, zat er ook tussen hè? in, eh, in de blinde test die de jongens van Fitler moesten doen in Oor. Ja, die, dit nummer heet Chip Beer van Fitler. en ze gingen goedkope bieren testen. En ja, ik drink Vinkbrouw van de Lidl, maar dat vonden ze niet goed. Oh nee? Daar was niet tevreden over. Nee. Kwam, kwam, de C1000 of de Super de Boer? wat, ik, weet, ik, weet, niet meer welke er goed uitkwam, maar... <laughs> ja. Kantenbrouw. Zoiets. Het ja, maakt hem niet uit. Heel, heel, heel, heel slecht bier. Ik vind die trouwens goed te drinken, die jij ja, hebt, prima. Niks mis mee. We, schakelen over naar het, eh, naar het Vader Jacob steeds. Ja. Want eh, daar, eh, daar is Square Attic er helemaal klaar voor. Heren, welkom bij 501. Dankjewel. Hallo. Hoi. zoals jullie, zoals op, op, onze site staat, komt dat uit de bio, ik weet niet Patrick, heb jij dat geschreven over de dozen met herinneringen? Ja, nou, dat, eh, dat, stond, eh, dat stond op eh, de site van NAPop Live. Zo zijn we ook bij jullie gekomen. dat, de, oude stoffige doos op zolder en toen zijn jullie een beetje ontstaan. Dozen met een verhaal, waar liedjes uitgekomen zijn. Dat klopt ook. Square hè? Ja. ja. <laughs> Was hij ook vierkant, die zolder? Hè? Uh, ongeveer? Ja, Nee, de zolder. Het vierkant is van vier personen. De vier, vierhoek. Kijk. Oké. Daar heb je hem ook nog. Nou ja, jullie eh, gaan eerst eh, een, nummer spelen en dan eh, gaan we daarna nog even verder praten. Ja, is goed. Ja, dat is goed. Sandface. Twee. Ja. try to steal our clothes. They can come and try to burn our boat. I am on your side, won't let you down. For sure. Nou heren, dat, eh, dat is heel wat anders eh, <laughs> dan wat we net hebben gedraaid. Eh, erg mooi. Dankjewel. Je, Dankjewel. Je, je, proeft een beetje die, dat sfeertje van die oude zolder inderdaad. <laughs> <laughs> dat Stoffig hè? Dat nou ja. Zitten stofkapjes met me op mensen. Yeah. Nee, ja. Dat komt ook omdat het akoestisch is denk ik. Ja. Want is, het, is het zeg maar, vol ingeplucht een stuk uh, Het is eigenlijk... we zijn met z'n vieren, normaal. Ja, als het origineel luistert, dan weet je het niet. het zijn eigenlijk pianonummers. Ja? Oké. Dus eh, ik speel normaal piano. Ja. En er zijn drums in en gewoon eh, gitaar, volle bak. En een bassist nog. Maar die bassist is er dus vanavond niet, samen met z'n drietjes. Nou, wel cool. Ja, vertaald. Ja, eh, het, is, het, is, klinkt zo, het klinkt zo ook wel top. Ja, dat vinden wij ook wel. <laughs> <laughs> dat vonden wij ook wel, ja. Maar het is een ontdekking voor jullie ook. Ja, het is gewoon even nieuw. Eerste keer dat het spelen. Ja, dit is de eerste keer dat ik Ja. <laughs> oh, ja, dat is trouwens de drummer. Ja, ja, niet verkeerd dan. Maar er is qua, qua bio op jullie eh, eigen site niet zo heel veel eh, te, te lezen. waar, waar komen jullie vandaan en zo? Hoe is het ontstaan? Eh, we komen uit Schaag en de band is ontstaan. Ehm, ik en de drummer, die kennen elkaar al vanaf dat we vier waren allebei. Dat is, al, dat is al een lange tijd ja, dat is al een hele lange tijd. En de gitarist Randy, die ken ik van school. En toen hebben we gewoon een keertje bedacht om te gaan jammen met z'n drieën. En dat was dan bij mij op zolder toevallig. Ja. Maar we moesten nog een bassist hebben. Dus ehm, de drummer had toen eh, wel een eh, goed idee. En die zei, ik weet wel een perfecte bassist. Hij speelt... Maar uiterlijk hoor. Ja, <laughs> dat was puur door uiterlijk. <laughs> en hij wist, het zelf, hij wist eh. het zelf ook nog niet. En toen waren we naar het skatepark gegaan. We skaten allemaal. En toen zei zeiden ja, jij bent onze nieuwe bassist. En toen zeiden ja, is goed. En toen heeft hij een nieuwe basgitaar gekocht. En de volgende dag zaten we met z'n vieren bij mij op zolder. En toen hadden we een nieuw nummertje geschreven. Of een eigen nummer. Of eigenlijk het eerste nummer. Eigenlijk, ja. van de dag daarna, dat het vroeger, heeft hij eigenlijk die basgitaar gekocht. Eh. <laughs> Fucking man. Ja. Gewoon omdat het moest. Ja. Hey, 2012 eh, is eh, wel een beetje jullie jaar geweest, denk ik, tot nu toe. Ja, dat was een lekker jaartje. Ja. ja. We weten niet wat 2013 gaat brengen natuurlijk. Dus, Hoop ongeluk. Ja. <laughs> Dit. Dit. <laughs> nee. Ja, dat hopen we niet natuurlijk. Nee, eh, eh, eh, heb, je, heb je iets als een, een carrièreplanning voor, je, voor jezelf? Of heb je zoiets van, we zien wat op ons pad komt en we blijven gewoon mooie muziek maken? We hebben geen haast en we willen het natuurlijk wel allemaal. Maar we zijn nu gewoon lekker aan het schrijven en gewoon nieuwe muziek maken. En, Leuke optredens doen vooral. Ja zoveel mogelijk spelen En ook, ook, aan het werk voor een, voor een, voor een echt een cd? Of, Nou, we hebben wat singeltjes op de plank liggen. Maar dat eh, moeten we nog allemaal even plannen wanneer dat uitkomt en eh, wanneer we dat eh, gaan vrijgeven, zeg maar. Oké. Maar er zit nog geen echt album op het... eerst maar schrijven en dan misschien daarna. En dat schrijven gaat goed? Ja, dat gaat lekker met bier en zo. <laughs> Zijn er dan ook nog een, nog een band met een, met een boodschap? Of is het gewoon net waar de inspiratie vandaan komt? Ja. Ik denk dat, dat je de boodschap bij jezelf moet zoeken. Wat je in onze nummers hoort, ziet. Ja, meestal wel begint het wel met een verhaal. Die we, ja, dat we iets meegemaakt hebben of, of iets, iemand anders wat hebben meegemaakt. dus daar vanuit wel weer een nummer schrijven. Ja. En dan kan je het altijd natuurlijk op je eigen manier nog interpreteren. het Eigenlijk zoals het boek. Het is wel altijd zo dat het niet een tekst is dat je meteen denkt van, nou, oh ja, het gaat daarover. Niet altijd over de liefde. Het is altijd iets wat je naar jezelf kan, eh, of iemand anders, weet je ja. Oké. Nou ja, ik, eh, ik, ik denk dat we, dat we klaar zijn voor, eh, voor, voor nog wat, ja, eh, Nick, de eerste reactie op de site is al binnengekomen van Kirsten. Die zegt, wat klinkt dit fijn. Dus die hebben we alvast binnen. Kirsten. Gaan we er nog één doen nu al gelijk? Ja, graag nou, jongens. Ja, Dan doen we er nog eentje. Ja, dit is ons, ons singeltje wat we hebben gewonnen met En Pop Live. Wat we mee hebben gedaan. En die heet Good People Surf. Weet je het nog? Hoe gaat hij ook alweer? Nou, op gitaar een beetje hetzelfde eigenlijk. nee, nee, het is echt heel wat anders. Ja, Normaal klinkt het wel veel harder dan. Normaal, normaal dit. <laughs> dat, soort, dat soort. Eh, maar, op, akoestische gitaar klinkt gewoon helemaal niet. Nou, laten we maar akoestisch doen. ja? Oké. 1, 2, 1, 2, 3. 1. us are Some of us, not all of us, would like to stay. Surrounded by all the things we love. We don't know when, we don't know what is right. All I see are the faces myself my dreams. I know you are there you. We're on the road to a place of where some of us, not all of us, would like to stay surrounded by all the things you love. We don't know when, we don't know what is right. All I see are the faces of my dreams. Dankjewel. Hoeveel liedjes hebben jullie eh, meegenomen? Of ingestudeerd? Drie. Omgetoverd? Ja, we hebben nog een. Eh. Nog, een. nog eentje. Eh, mag je even nog, nog één vraag tussendoor? Tuurlijk. Jullie zijn er nou toch. jullie spelen nu een nummer van NA Pop. jullie waren een van de, van de vijf winnaars, als ik het goed heb. Wat heeft dat jullie nog gebracht? Heeft, heeft, het überhaupt wat gebracht waar je, waar, waarvan je dacht van... Nou, we zitten nu hier. <laughs> Kijk. jullie ons al zo gevonden. Dus, eh. maar, maar, buiten dat? Een singeltje, een, een single-opname in Isan eh, Studio in Weesp gewonnen. Ja. Dat hebben we gedaan. En een videoclip gewonnen. Cool. Die hebben we ook gemaakt eh, voor Good People Surf. En dat, dat was wat jullie net speelden, toch? Ja. En die, die, die is gewoon op jullie site ook eh, te zien? Ja op, ja, eh, op, YouTube eh, staat hij op squareattic.nl. Ja. Ah, ook op BNN is hij toch geweest? Dat is hij nu toch? Ja, ja nu. Nee, Om 9 uur op BNN, als het goed is wel toch? Ja, ja. de hele week was hij op BNN, ja. Oké, cool. Op 101 TV. En het resultaat, dat, dat, hadden jullie daar zelf inspraak in dan in die clip? Hoe het moest worden? Of? Ja, nou, alweer de zanger die heeft eigenlijk het verhaal verzonnen. Uh, dat is ook een beetje gebaseerd op de surf eh, kamp waar wij eh, kwamen, zeg maar, in, eh, in de zomer. En waar hij ook zijn vriendin heeft leren kennen. Oké, cool. En ehm, uiteindelijk heb ik daar net even een andere ja, twist aangegeven, zeg maar, maar wel met dezelfde achtergrond, zeg maar. En vanuit daar hebben we gewoon uh, hebben we de film geschoten eigenlijk. Oké. Met een regisseur die geen inspraak had. <laughs> nee, in ieder geval... nou, wel minder. Ja, ja, we hadden wel echt heel veel klaar staan, zeg maar. Ja. En, uh, en aan Poppen ook gewoon qua naamsbekendheid voor jullie eh, nog, eh, nog wat geholpen om toch eventjes wat meer optredens nog te, te, genereren? Ja, het is wel moeilijk om te, om te, bedenken, maar toch er zijn wel mensen die, die ons daarvan kennen. En zeg maar, het, is, het is vaak, ja, naamsbekendheid is natuurlijk een soort van belangrijk. Ja. En dat is ook fijn om te horen dat mensen ons daarvan kennen, maar kan ook van iets anders zijn. Dus. Ja, dan kan je toch moeilijk de vinger eh, opleggen inderdaad. Nee, precies, daarom. Ja. Oké, nou ja, de, nog, één, uh, nog één nummertje toe volgens mij, jongens. Ja. Ja. Oké. Ja. Confessions, mooiste pianonummer. Eh, Op de gitaar. Zonder piano. 1, 2, 3. Water is falling down on my naked skin. Thinking about the dreams that we both play in. Music fills the room sorrow is what I hear. Thinking about the dreams, I don't know where to begin. Water is falling down on my naked skin. Thinking about the dreams where we both play in. Music fills the room, and sorrow is what I hear. I'm thinking about the dreams I don't know where to begin. je klopt gek, jongens. En ik ben eh, toch wel heel erg benieuwd hoe het nou met piano klinkt eigenlijk. Eh. Super! <laughs> dat is mooi. ik, vind het, eh, ik vind het zoals nu met, met deze gitaar en met die samenzang past helemaal in deze tijd. Met de bands die nu heel populair zijn, past het best wel goed eigenlijk. Ah, dat is wel mooi. Zoals wat? Ja. Een strikvraag. <laughs> <laughs> nou, weet je, Tom Odell, een beetje dat, dat hoekje. Ja ja, Passenger. Ja, ja, dus- dat, is zoals je nu, nu speelt al. Maar... en Sons misschien ook, maar dat is misschien ja, meer, meer met. Nee, ik snap hem wel. Alleen de banjo mis dan. Het, past er, het zeg maar een beetje tussen, tussen nu. Ja, ik vind het wel goed. ik, vind het wel goed. Ja, dat, dat, ben ik dan wel benieuwd naar of dat dan heel anders is. Maar kunnen we dat zo, eh, kunnen we misschien een nummer van draaien? Is dat vast uh, van, ja, de, YouTube tuurlijk, of zo? Tuurlijk, eh? People Serve staat. Uh, absolutely. Absolutely, op YouTube, absolutely. Gaan we die zo even van de YouTube uh, ja, af, afplukken? Ja, is goed. En eh, wat, wat jullie zeker niet moeten vergeten is uh, eventjes eh, iets op de inmiddels beruchte muur bij ons schrijven, tekenen. Wat dan ook. In ieder geval eventjes je merknaam achterlaten. Ja, ja is goed. Ik zag, ik zag al Good Meat staan. Oh, ja. Dus bekende. Ja, die... we, hebben we hebben er toen toevallig mee gespeeld op... die kent hij weer. Wanneer was dat ook alweer? Het festivaletje was dat. zat er ook. Ja, ja er, staan er een hoop, jongens. Oh. <laughs> Ja. Wie, is, eh, wie is Radio 501? Ja, dat weten we ook niet. Die, die, is, die is hier binnengekomen, die heeft gewoon gekalkt en die is weggegaan. Dus- Jamie Oliver. <laughs> hey, maar jongens, onwijs bedankt in ieder geval. En eh, we gaan zo in ieder geval wat van, eh, van YouTube af, af, afpikken. Om even te horen hoe het anders of normaal klinkt. Ja, ja is goed. Jullie ook okay. En voor nu, Churches. Ja, eh, was hij af? Ja? Hij was af, oh, ja. Okay. Excuus. Ja. Ja, eh, jij moet in je, in je rol een beetje, ja, beetje wennen, maar ik ook hoor. Ja, oh zo ja. Oké, oké. Nou goed, dan gooien we het daarop. <laughs> dus eh, mijn, mijn excuses daarvoor. Ik heb, ehm, op de YouTube heb ik, heb ik ze gevonden, Square Ethic. Ja. ja. Met welk nummer? Good People Surf. En dan gaan we die nu even luisteren. Benieuwd hoe dat... dat met... Nou, in, in de volle versie, want we hebben hem al gehoord. En als je, als, je, als je goed kijkt op de webcam, dan zie je op mijn beeldscherm kan je meekijken met de clip. Echt waar. Cool. Some of us, not all of us, would like to stay surrounded by all the things we love. We don't know when, we don't know what. Dit is Radio 501. Longfonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekte en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live exclusief vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Radio 501. Dex and Drums en Rock'n'Roll. Patrick van der Brom. Dave 5 501. Take me out tonight. Where oh, there's music and there's people and the young and the light. Cause I haven't got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home Cause it's not my home, it's their home and I'm welcome no more And if a double-decker bus crashes in Then a strange fear gripped me and I just couldn't ask classic van eh, de maand januari 2013, eh, de Smiths. The Queen is Dead. Ja. Is, is, was dit al de laatste trouwens? Nee, want we hebben nog een januari volgende week. Echt waar? Ja, want het is, het is nu de 23e, dus volgende week is de 30e. Ja, ik kan het zeggen, maar januari heeft dit jaar toch eh, gewoon 29 dagen, of niet? Ik weet niet welk schrikkel jij, zegt, maar dat is, dat is nooit in een oneven jaar, dus dat klopt al niet. Oh, maar het is ook nooit in januari, geloof ik. Nee, dat klopt. Maar eh, ja, ik vind het een eh, erg fijne plaat. En dan, eh, dan nog eentje inderdaad volgende week. En dan moeten we weer een nieuwe bedenken. Gaan we weer een nieuwe, oh, ja, een nieuwe classic. Maar ook natuurlijk weer een nieuwe voor het elftal bedenken. Ja, ik, ik, ik heb daar al een, goede voor. Die heb jij volgens mij ook in je hoofd. Oké. Maar, en voor de classic... Ik zit te denken, toch eens een keertje Red Chili Peppers. Oh ja. Ik weet niet wat, eh, wat iedereen daarvan vindt, maar... Eh, nou, dat kan wel, ja. Dat lijkt mij een goeie. In, eh, in al die tijd hebben we die nog niet lang zien komen. Ja, goed idee. Ehm, ik kwam zomaar... ik, ik zat zomaar van de week met, met Eminem in mijn hoofd. En ik denk, ik ga gewoon eens een, een, een, een plaatje van Eminem draaien die niet zo heel vaak oh, hoort. Oh. En dat is Guilty Conscience. Dat is eigenlijk ook wel een tof nummer, vind ik. Ja, hoor je niet zoveel dan? Nou, nou ja, volgens mij oh. niet. Weet je wel, oh. Lose Yourself and My Name Is en zo. Dat zijn toch wel een beetje de, de grootste hits van hem. Maar eh, deze samen met Dr. Dre is ook uh, alleraardigst hoor. Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart. And suddenly, his conscience comes into play. All right, stop. Now before you walk in the door to slicker store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your motherfucking conscience. That's nonsense. Go in, for the money, and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a blonde wig. I'm telling you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? Are you that rich? Why you give a fuck if she dies? Are you that bitch? Do you really think she gets the fuck if you have kids? Man, don't do it, it's not worth it to risk it. Right. Not over this shit. Stop. Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, It's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. come on, he's coming in for a minute. alright, uh, Meet Stan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party, things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom. Once again, his conscience comes into play. Now listen to me, while you're kissing her cheek and smearing her lipstick slip this in a dream. Now all you gotta do is nibble on this little bitch's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. You shouldn't take advantage of her. That's not fair. Yo, look at her bush. Does it got hair? uh huh Fuck this bitch right here on the spot bare till she passes out. She forgot how she got there. Man, ain't you ever seen that one movie, kids? No, but I seen the porno with Son Nubian. Shit, you wanna get hard off the jail? Man, fuck that. Hit that shit raw dog and bail. Grady, a 29 year old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. What the fuck? Alright, calm down, relax, and start breathing. Fuck that shit, you just caught this bitch cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Fuck slit in her throat, cut this bitch's head off. Wait, what if there's an explanation for this shit? What? right, Grady. But think about the baby before you get all crazy. Okay, thought about it. Still wanna stab her? Grab her by the throat, get your daughter and kidnap her? That's what I did. Be smart, don't be a retard. You gonna take advice from somebody who slapped D Barnes? What you say? What's wrong? Didn't think I remember? I'ma kill you, motherfucker. Ah, uh -huh, temper, temper. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK, coming straight out of Compton, y'all better make way. How in the fuck you gonna tell this man not to be violent? Cause he don't need to go the same route that I would. Been there, done that. Oh, fuck it, what am I saying? Shoot them both, Grady. Where's your gun at? samen van Everything Everything, de, de nieuwe plaat van, uh, van hen. Die wordt eh, door de muziekpolitie behoorlijk afgekeurd. Ze vonden het allemaal maar te veel moeilijk doen doenerij. En dat vond ik dan weer heel erg grappig, want juist waar de muziekpolitie altijd van houdt is moeilijk doen doenerij, dacht ik. Dus ik begrijp dan niet dat ze dit nou niet leuk vinden. Nee, ik, dat... ik, vind het leuk klinken. En eh, Tim Kalis die had het over dit nummer, wat hij tof vond. Dus ik dacht, dan draai ik op Twitter. Dus ik dacht, dan draai ik die voor Tim eventjes, want ik wil toch wel iets van ze draaien. En ik vind het ook echt tof eigenlijk. Ja. Ik hou er wel van. Nou ja, maar eh, eh, je bent helemaal vol lof. Het, ja, het is wel een beetje aparte muziek waar je aan moet wennen op zich. Eh, die, die stem en zo. En dat, nou ja, maar is, is Everything, Everything, dat is gewoon een hij? Dat is niet een, collectief? Het is een band, ja. Oké. Ja. ja. Nou ja, ja ik, ik moet er een beetje aan wennen. Ja, nou ja, ik, ik, als ik, al zou ik de muziekpolitie zijn, dan weet ik nog niet wat mijn oordeel zou, ah, zou worden. Maar ach ja... Um, ik heb eh, een, een, een, viertal, nou ja, mooie dames, eh, eh, weet ik niet, aardige dames. die noemen zichzelf Pink Dallas. Oké. Ja. En die hebben, die hebben een, een, nummertje gemaakt, Bad Bitch. Nou ja, dan, dan scoort bij mij al punten hoor. Alleen qua, qua titel al. En, ik vond het ook nog wel aardig klinken. Dus bij deze, Pink Dallas, Bad Bitch. start spinning. Met a bad bitch, got a bad bitch, I'm a bad bitch. Red lips on pop, no hair, no weave, cause the bitch got crop. Niggas on me, I get money. Stunting on the kicks, blame it on the Jeffrey. Scared money don't make dough, that's loco. Make it rain racks, bitch, call it bankroll. One snap. Get the money in, she be getting it. That's just how it is as the sun rotates. Money gets longer, stay sleep on these weak hoes like I'm in a coma. Red bodies, red Louis, bad, bad. Bitch, you choose, I'm bad, don't be mad. That's what your nigga do. Turned on by my lips, to the deal. Grinding for more love, it's gotta keep it real. Red bottoms, long weave, bad bitch. Jeffrey Campbell's on her feet, bad bitch. Louis V on her arm, bad bitch. She make it rain, no storm, bad bitch. Bad bitch, bad bitch, bad bitch. I'm a bad bitch, bad bitch, bad bitch. Bad bitch, she a bad bitch. I don't mean to brag, but I'm a bad bitch. And I only need to say it one time. Got a team full of bad bitches, call them Girl Scouts all out. And we all making paper, no doubt. In the club, two stepping. And my Louboutins, I keep M course around the arm. My ass feeling lucky, cause I got them sevens on the night. 24 inch in my ass with a model walk, loud mouth niggas. Yeah, money talks. Trick city bitch, trick, trick city bitch. Any, mini money, mo. Tell your nigga buy me mo. I give no hoe. Bad bitch, better than your last bitch. Still see the tags on the Louis bags. Biatch, biatch. I'm a bad bitch, better than your last bitch, nigga. Red bottoms, long weave, bad bitch. Jeffrey Campbell's on her feet, bad bitch. Louis V on her arm, bad bitch. She make it rain, no storm, bad bitch, bad bitch bitch, bad bitch, bad bitch. I'm a bad bitch, bad bitch, bad bitch, bad bitch. She a bad bitch. Shake that ass, girl, get that shit. You get cash, girl, get that shit. If you got a trick, girl, get that shit. Don't be scared, girl, get that shit. Scare money don't make no money. Scare money don't make no money. Scare money don't make no money. If I ever go broke, I'ma take his money. Pink dollars in this motherfucker. Jeffrey Campbell's on the feet, mad bitch. Louis V on her arm, bad bitch. She make it rain no storm, bad bitch. Bad bitch, bad bitch, bad bitch. I'm a bad bitch, bad bitch, bad bitch, bad bitch. She a bad bitch. Pink dollars in this motherfucker. 501. Sugar man, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned jet black hole. Silver magic ships you carry, jumpers. Coat. scenes for the blue coin. Won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend. dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Ja, dit was Rodriguez met Sugarman. En eh, dat is een, eh, daar, daar, zit een verhaal aan vast. Dat is eh, van de soundtrack Search for Sugarman. En ik had weer eens geschuiven openstaan, uiteraard. Ehm, Rodriguez is een artiest. Het komt uit 1970, dit nummer. En, Echt waar? Ja. En op, dat die uh, uh, ja, singer-songwriter, hij, hij mocht een plaat opnemen. De producers en de platenmaatschappij die dachten van nou, dit wordt een wereldster bigger dan eh, Bob Dylan. Veel betere songsstructuren eh, en weet ik het niet dan Bob Dylan en zo. daarmee werd een vergelijking gemaakt. En dat het allemaal veel beter was en het wordt een hit. En dat is nooit een hit geworden. En toen ging hij nog een plaat maken. En nog één. En eh, nee, twee platen heeft hij gemaakt. En daarvan dacht ik, nou, nu is het helemaal fantastisch. Er zijn nog weer andere mensen erbij betrokken en zo. Weer niet doorgebroken. Nou, toen, werd hij ontslagen door zijn platenmaatschappij. En nou, hij heeft ongeveer zes platen verkocht in Amerika. En eh, hij is eh, verdwenen eigenlijk. ik, ik voel hem maar, Alex. Voel jij, voel jij die maar ook? Wat? Wat is het? Oh, uh, Samai, ik het op. Wat is ik, eh, ja, voel zo'n zo maar in dit verhaal. Wat bedoel je maar? Ja, nou, zo van een, een naap uit de mouw. Nou ja, het, kijk, het, ik, ik, kan er niet al te veel, ik kan er niet al te veel over vertellen. Je moet de, de, de, de de, de, het, hoe noem je dat? De, de documentaire? Ja, de, de, de promo daarvan moet je dus niet kijken, want er zit een spoiler in. Eh, maar je moet eigenlijk gewoon die film gaan kijken. Die draait nu in Cinema Ooster-Eiland. Hij draait nog een aantal dagen. En het is echt een hele toffe film. En helemaal vol met deze muziek. Het is echt te gek. Maar ehm, het, het, mooie aan het verhaal is dus... Hij, eh, hij, had dus eh, hij was dus ontslagen en hij verdween. En toen... Op de een of andere manier is zijn plaat in Zuid-Afrika terechtgekomen. En net in het tijdsgevricht daar met de apartheid... er was een hele linkse beweging die blanken die tegen de apartheid waren die, die, die voelden de vrijheid in de muziek en die werden daarin aangemoedigd om de strijd aan te gaan tegen de apartheid. En eh, hij is onwijs populair geworden in Zuid-Afrika zonder dat hij dat wist. En ze, ze, gingen naar op zoek van wie is die man dan? En ze konden eigenlijk, eh, toen had je nog geen Google, maar over alle artiesten veel wat te lezen. Maar niet over over deze man. En ja, toen was het verhaal van, ja, hij heeft zelfmoord gepleegd op het podium. Hij heeft zichzelf voor de kop geschoten. Het werd steeds mooier het verhaal andere, andere kant van het verhaal was, hij heeft zichzelf op het podium in brand gestoken. Ja, wie is dat nou en hoe zit het nou? <laughs> En de, de gekste verhalen allemaal. En eh, ja, die, die film gaat dus over de zoektocht naar hem en wat er nou gebeurd is met hem. En wat er gebeurt er met zijn geld. Wat, eh, hij, hij, verkoopt dus platen in Zuid-Afrika. En eh, ja, wat gebeurt er dan met geld als hij dood is? En nou, het is echt een fantastisch verhaal en vol met toffe muziek. Het is echt tof om te kijken. Oké. Ja. Ik ben er benieuwd dus- naar. Ik ben het Ik vind het ook een te gek nummer, dus ik ben er benieuwd naar. Ik dacht, ik dacht trouwens eventjes eh, dat het gewoon echt van nu was. Want zo klinkt het wel. ja, Jack Buck of zo, gewoon zoiets. Ja, nou ja, kijk, de, de, artiesten die nu heel hot zijn, die grijpen allemaal terug op de, op de 70s, uh, eh, eh, eind 60s, begin 70s Ja, dus, dus klopt het, Het, had zomaar gekund. Ja. Misschien dat hij nu nog eventjes een uh, keiharde doorbraak gaat maken. Ja, wie dat weet. Dat zou wel cool wezen. Ja, ehm, <laughs> Zometeen Alex met, uh, met, met hoop nieuws, maar we hebben nou al zoveel gelopen. Ja, hoop we, Doen, uh, we doen eerst even... Pinkpop, Werchter, Siget, noem het op. Jeetje mina. Ja, ja, ja. ja. Paas, ja, Paaspop. Paaspop. Maar paaspop inderdaad. Nou, maar dat eh, wil niet zeggen, want wordt Patrick elke keer zo jaloers. Bij Paaspop horen had ik het over. Ook nog, ja. Dat, ja, dat hebben we ook niet gezien. <laughs> Dus, maar nu eerst eventjes een, een, een, een, vriend, maat, kennis van, van nou ja, huis DJ van ons programma kunnen we bijna noemen, van DJ DNS. Dat is uh, Skiggy Raps. Eh, het zit nog steeds in de pen dat ze hier ook langskomen. Ja. Eh, die heeft een, een, nieuwe single uit, die, die gaat erg goed. En ja, we hebben hem nog niet gedraaid. Schande, schande. Nou, doe het maar. Echt waar. Draai dus bij deze alle excuses en Skiggy Raps, Satellites. How you gonna feel? Doesn't matter what you do what I do is rhyme In the middle of the night, sleep or dream is a thin line That's why we make sure we're waking up children of the sky Call me and Teeny by the name Smith and West Cause we're shooting for the moon and the stars and all that Yes, like satellites, we're overlooking the stars You got stars everywhere, so it don't matter where we are in this world Yeah, we can feel it, but we're never alone So you can say that our heart is our home And we got spare keys we open our minds We'll climb our way back up to the sky, yeah So how you cats stars in the building. Now tell me where you at. Who are feeling this life in every single way? So that way it means every day can go in a different way. And my ways know it's been straight, but it was honest mistakes or mistakes that had to be made. Ay, my missteps for all the people I lost. It's been a while since I cried, but I still miss you all. I know you had to let me go, baby. I understand. I love you for your courage and the time that we had. But with this time on my hands, the are the times I feel jet lagged. But every every setback, I jump into my jetpack. Yeah, the pelican is in the house, no doubt. Loving the way we turn the music, big is inside out. Troop of the Mars, damn show ain't ready yet to sign now. So if you're looking for us, just look up to the clouds. So how you gonna feel? How you gonna fly? Ja, we gingen toch wel praten. <laughs> ik moest net onwijs niezen voor het... <laughs> ja, het vervelend is dat, hè? Je microfoon, jij gooit je bier over, eh, over, eh, over, over, je computer heen. Nee, nee, nee, nee, nee, eh, nee. Dat, dat, het, gaat, het, het gaat te ver om het over mijn computer. Er lag een beetje een klein plasje hier voor me. Oh, oké. Dus ik, schrok, ik, schrok, van Alex. Die maakte een onverwachte beweging. <laughs> Moet je niet meer doen. Attack from behind zeker? Ja, zomaar. Maar eh, nee, eh, ik, ik, je had eh, zomaar een, roze dingetje op je, op je koptelefoon geplakt. Cool, en, en, daar schrok je gewoon een beetje <laughs> van. Eerst mij de schuld geven, maar eigenlijk is het gewoon Dave. Ja, ik werd er een beetje onpasselijk van. Zal ik even jou even... Ik heb hier genoeg duct tape om je helemaal in te wikkelen hoor. Roos. Ben je de Pink Panther een beetje, maar dan anders. Dat zou cool de, de, de, Pink Zombie. Ja. Oké. En dan in de auto gaan zitten en rijden. Oh. Maar ehm, waar gaat het over man? Vertel je nieuws. Ja, ja, oh, ja, nieuws hè. Oh, wacht even. Wacht, ho, ho, stop even hè. Eerst even dit. Oh. Eerst even dit, wacht even. Nu eerst even dit. Nieuws van rockblog.nl met Alex van der Steen. Wow. Ja. ja. Ja, we worden steeds professioneler. Ja. We wachten nog steeds op het muziekje eronder trouwens. Ja, dat maakt niet uit. Zo is het ook heel leuk. Ehm, ja, als we in de buurt kijken, het eh, grootste festival wat vlak in de buurt is natuurlijk Lowlands. En interessant om te zien wat er rondom Lowlands allemaal gebeurt qua programmering. Eh, Siget, waar ook heel veel Nederlanders naartoe gaan, die hebben vandaag eh, ja, een rijtje namen bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat eh, Blur daar stond. vandaag zijn daar onder andere Triggerfinger, Azealia Banks en... Cool trouwens. Even... En Boys is bijgekomen. Oh, ja. cool. En de eerste Nederlandse act is ook bevestigd. Dat is uh, Nicky Romero. Wie? Ja, daar had ik dus ook helemaal niks mee. Nicky Romero, dat is een DJ, jongen. Daar had ik helemaal niks mee. Maar die heeft toch een ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een gekke plaat samen met uh, Ja, oké. Ja. Ja, die, die vind ik erg leuk. Maar goed, um, tegelijk met, uh, met Siget. Eh, nee, een week na Siget heb je in Frankrijk Rock en scène. Dus dat, ja, dat is allemaal een beetje wat tegelijk loopt qua, qua tour. En daar staan onder andere System of a Down, Phoenix en Paul Kalkbrenner. Nou, System of a Down Vind ik niet echt een Lowlands naam, moet ik heel eerlijk uh, voor wezen. Die heb, ik wel, heb ik wel ontdekt op Lowlands. Eh, zou wel cool wezen. Ja, zou wel cool wezen, maar ik denk dat ze te duur zijn voor hetgene wat ze echt gaan trekken. Want ik denk niet dat ze... Want, Daar want, heb Want, qua, qua, budget zijn ze headliner, maar ik denk niet dat qua drukte en dergelijke... Het is geen alfa-band die, die een vrijdag of zaterdag gaat afsluiten. Nee, dat bedoel ik. Nee. Paul Kalkbrenner daarentegen is echt maatloos populair. En dat is echt gewoon volgens mij de, de nieuwe... Stond hij de afgelopen jaar niet? Of ben nee, die stond er niet. Eh, oké. Nee, want dan, waren we er wel geweest. <laughs> Had je vooraan gestaan? Dat hadden we vooraan gestaan. Nee, eh, hij heeft wel de HMA onlangs uitverkocht. Ik wist dat er iets mee was in ieder geval. Tenminste, zijn eh, optreden in maart is hartstikke uitverkocht. Dus dat zou wel een, een, mogelijkheid kunnen zijn voor Lowlands. ben Howard heeft zichzelf aangekondigd voor Pinkpop. Oh, ja, verrassend hè? Nee, niet. Stond er vorig jaar ook al in, ja, natuurlijk zo maatloos populair in Nederland. Het gaat wel een beetje een zouteloos programma voor, nou ja, weet nou je, voor ons dan worden. ik, ken mensen die zijn, mensen die zijn zelfs op Lowlands naar Ben Howard geweest. Ken jij die ook, Dave? Nee, gekke mensen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, dat was alle aardigst hoor. Maar ik, ik zou er niet voor naar Pinkpop gaan. Nee, absoluut, absoluut. Eh, ja, paaspop in Schijndel. We hebben het er al eh, enkele weken over eh, gehad. Dit, dit, dit deze episode slaan we over. Ze gaan maar door. Fresco, Black Sun Empire, Fabio, oh, Baltasar, De Kick. Het houdt niet op, het houdt niet op. Ehm, ja. ik, ik zie voor volgend jaar wel een mooi bedrijfsuitje trouwens. Dat zie ik ook wel, ja. ja, als niet iemand dan een ander zanger gaat maken, dan, uh, dan moet dat absoluut kunnen. <laughs> Je, heb je plannen, <laughs> ik kan geen kinderen meer krijgen, dus... Eh. Nee, nee, nee, nee, nee, Ja, oké. Goed. <laughs> Ehm, ik vind scherp. Ja, dankjewel. Eh... Ja, dan hebben we Rock weer Hè? Het, eh, het eh, ja, toch wel het grootste, mooiste festival van eh, Nederland-België qua line-up, vind ik. Ja, zeker weten. mensen die hebben... Ja, die Afgelopen hebben jaar zeker. Ja, die hebben zo'n budget. Die, die pakken gewoon alles. wat erg leuk is. Onze 501-presentator, Jos van Tol, die zit in Jacco Gardner. En Jacco Gardner, die staan op Rock Werchter. Vet. Ja, dat is echt, dat is echt ja, Dat is echt heel erg dik. Ja, Jos die werd ook eh, op de NMI eventjes eh, genoemd. Even als, eh, gehyped, als, als, de, als de supercoole drummer. Die kreeg enkele veren in zijn kont gestoken. Ja, dat, dat, dat, was geen probleem. Ja, maar, nou, daar heb ik een jingle bij. Waar, Jos, wacht even. <laughs> Jos van Tol zet die uit. Jos van Tol? <laughs> Hartstikke goed gekeurd. En gelukkig maar. Ehm, ja, tegelijk met Rock Werchter, want Rock Werchter heeft nog niet heel veel namen bekendgemaakt. Er wordt wel verwacht dat ze één deze dagen wat namen bekend gaan maken. En daar wordt toch wel verwacht, want eh, tegelijk met Rock Werchter heb je in Noord-Frankrijk, in Arras, heb je een Main Square Festival. Overlap. Die hebben zoveel overlap. Maar dat festival zelf is trouwens al te gek. Dat is echt midden in, in die stad, midden in Arras, op een groot plein. En daar heb je dus gewoon ja, hele grote namen ook staan. Onder andere Sting. Sting wordt niet meer verwacht voor Werchter, omdat zij hun... Eh, dat is Werchter Classic tegenwoordig. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is wel qua, qua naam wat je kan verwachten bij Main Square. En eh, die hebben ook onder andere C2C of Man, Asaf Avidan en Volbeat uh, van de week nog eventjes eh, erop gegooid. Dus ja, sowieso C2C en ja, de, de, rest verwacht ik eigenlijk ook allemaal wel op, uh, op rechter. Ja, ja, toch. Ja. Dacht ik. Juist. En omdat, omdat we ja, toch een beetje wat weinig harde rock draaien vandaag, vind ik. Want ik was een beetje aan het luisteren. Ik denk, oh. Er mag wel een beetje rok gedraaid worden, Patrick. Ja, toch? En dus Ja, dus dan uh, Volby dan maar, hè? Dan maar. Ja, maar wel, hè? Heb ik voor je hoor. Sad Man's Tong. Zo hé, dat, uh, dat hakt er even in. Ja, gewoon, eh, gewoon, gewoon uit, ons, uit ons eigen Groningen. Ja. Waar zit uh, Noisia? En eh, als je dan denkt van, nou ja, is dit nog op een, op een cd'tje te krijgen? soort ik, van? Ja, soort van. Ik weet niet of het er echt in de, in de free record shop, zeg maar, of enige andere platenzaak de online. is. het komt van DMC en dat staat Devil May Cry. En dat is een, een, een spelletje een game. Een game, zoals dat klinkt al dat heel tegenwoordig veel, noemen. Eh, eh, waarschijnlijk op, uh, weet ik het, een PlayStation of een Xbox. En daar is dit de soundtrack van. 36 nummers lang, Noisia met dit soort geweld. En dat als soundtrack bij een game. Nou, vet hoor. Echt, hoe fucking vet. Wat, wat, wat moet je dan doen bij dat spel? Moet je schieten? Nou, ik heb Vampier afknallen of zo als je eh, je spelletje of je game eh, Devil May Cry, denk ik dat het toch wel een beetje duisters ja. met demonen is en zo. Weet je wel, een beetje. Ja, eh, ja, ja. Hoe heet dat van vroeger met die zombies? Daar zijn ook een paar, paar, films van gemaakt en zo. Nou, Buffy joh. de Vampire Slayer. lekker, belangrijk. <laughs> ja. Maakt niet uit. Buffy de Vampire Slayer, ja. ja ook games van. Nee, iets, of een floppy. Iets als eh, The Walking Dead of zo, weet ik wat? Iets in die trant. Maar eh, ik, ik, denk dat het daar een beetje eh, qua, qua game in de richting komt. Maar weet je, what the fuck. Het is een vette soundtrack, dus punt. Klaar. En gewoon uit Groningen. Zo is het. Ook nog eens, ja we gaan gauw verder met eh, het muziekelftal. Uh, laten we die niet vergeten. <clears throat> Altijd rond half tien. En we zitten al tien over half tien. Dus schiet lekker. Ja, dat is, nog steeds rond. ook rond. Ja, ja, ja dat John the Conqueror. Uh, lekker vuige bluesrock uit... Laatste keer? Uit, nee, nee, nee, nee, nog één keer. Volgende week is de dertigste. Ah. ja, een beetje plat, hè. Dit is Come Home With Me. wacht even. We moeten wel even de jingle ook doen, hè? Leuk. Hmm. dat zei je mooi op tijd dat we er zijn. Ja. Mets, jongen. Wat is dat toch een vette band aan het worden. Het is eh, de tweede single. En uh, wederom een knalheid. Ja, goed man. Een knallet. Ja, lekker. is dat Nederlands? Eh, nee. Ah, dat is ik weet niet waar het vandaan komt. Ligt in Frankrijk, hè, Mets? Ja, Mets. Ja, ja, ja. We hadden hetzelfde grapje in gedachten en ik vind hem, ik vind hem ook leuk. En hij maakt hem ook gewoon. Ja, gelukkig, gelukkig. <laughs> maar, het eh, zijn als Fransen blijken te zijn. Ja. ja, dat zou wel tof zijn. En dat zou ook echt uit eh, Parijs komen. Ah. Maar uh, nee, noise noemen ze dit. Geluid, ja? Ja, nee, maar dat is echt een muziekstroming. Ze komen, uit, ze komen uit oh. Canada. Uit Canada. Nou ja, dat is voorheen Frankrijk. Ja, Nou, staat het toch niet heel raar. Uh, ja, hè? De, helft, Misschien ze wel Frans. De helft is nog steeds Frankrijk eigenlijk daar. Eigenlijk wel, hè? Ja. Maar hoe dan ook, hele, hele vette band. En nou, als je een beetje van dat noise genre houdt, ja. dan eh, is dit een aanrader hoor. Ja, nou ja, nu we het toch, toch een Nederlands beentje, dat maakt ook eh, noise volgens mij, toch? Eh, nee, dat is echt rock'n'roll. Alex wilde meer uh, eh, gitaren. Nou ja, het is wel echt uh, noise rock'n'roll. ja, kijk, het beentje wat we in de studio hadden, Squared, ik was natuurlijk ook gitaar, maar ik wil wel een beetje rammende gitaar eventjes hebben. Met een drum erbij en eventjes... Ja, ja John Coffee, nou ja, al besproken hoe vet dat is. En we gaan ze op 13 februari interviewen. En dan gaan we kaarten weggeven voor een soort concert in de manifesto. En dat moet je eigenlijk gewoon bij zijn, want het is zo vet. Ja. Het dak gaat eraf. Dus eh, dit is announce. Ja, ik denk als we dan toch in eh, de noise hoek zitten, dan is, dit, eh, is deze band is wel het schoolvoorbeeld van noise. Ja, is dat, zo? Eh, ja, place, nog nooit A Place to Bury Strangers. En ja, dat is echt heel, heel vet. Dit is dan een beetje, een beetje jaren tachtig uh, georiënteerd. Jaren heeft het dat, inderdaad. Dat hoor je daar wel door, maar het is een hele vette plaat. De, het nummer heet Exploding Head en de plaat heet, heet ook Exploding Head. Origineel. Ja, <laughs> Waarom niet? Ja, heb je gelijk in. Maar uh, nee, Place to Bury Strangers. dat uh, echt aanrader eh, wat dat betreft. Ga het luisteren. Cool. Ja, ehm, de Don't Touch My Croc Monsieur's, die is eh, helemaal hot en happening momenteel. En eh, dit is eh, WRP-raad. En volgens mij, nou ja, ik zit te kijken naar die klok. ja, nee, dan zijn we er inderdaad. Nou, het zit erop. Op die klok zijn we er. Er zit twee minuten verschil tussen deze twee computers. Dus ik moet ah, even naar de goede kijken. Maar dit is dan het laatste nummer. Dit was Dex en Drums Rock'n'Roll. Tot volgende week. Volgende week geen live muziek, maar wel weer een hele leuke uitzending. Ik, misschien ben ik er nog. Je weet het nog nooit. En, en, anders de hele uitzending lekker met Dave en Alex. Ook fijn. Kan ook. leuk. Hey, dit is Don't, Don't Touch My Croque Monsieur's. Lekkere bekkenbreker met WRP-raad.